Drie uur. Mark Hokken met het NOS-journaal. De Europese Commissie eist ruim 17 miljoen euro aan EU-subsidies terug... van de Tsjechische premier Babiš vanwege belangenverstrengeling. Blijkt uit een vertrouwelijk rapport van de Europese Commissie. Vandaag moet Babiš zich verdedigen in het parlement. Hij zegt dat hij onschuldig is... Babiš is de op één na rijkste man van Tsjechië. Toen hij premier werd, droeg hij zijn imperium over aan twee trustfondsen, fondsen, pardon, maar volgens zijn critici heeft hij er de touwtjes nog steeds in handen. De man die vorig jaar een Utrechtse studenten in haar woning doodstak... is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man van 32 was haar ex-vriend en zou niet hebben kunnen verkroppen dat zij het had uitgemaakt. Kort voor haar dood had hij nog vastgezeten... omdat hij de vrouw wekenlang had gestalkt nadat ze hun relatie had verbroken. De rechter rekent het de man aan dat hij steeds heeft ontkend... en nam in de strafmaat ook mee dat hij al eerder een ex had gestalkt en bedreigd. Er komt voorlopig geen verbod op asbestdaken. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel van het kabinet verworpen... om al het schadelijke materiaal uit te bannen. Staatssecretaris Van Veldhoven wilde het wetsvoorstel voor een verbod nog met een paar jaar uitstellen tot 2028, maar ook daar voelde de Senaat niet voor. Veel Eerste Kamerleden willen asbest wel verbieden... maar ze vinden dat het kabinet overhaast te werk gaat... en huizenbezitters op kosten jaagt. Rode JC krijgt een Mexicaanse eigenaar. Volgens Limburgse media neemt miljonair Mauricio Garcia de la Vega de club over. Details over de deal zijn er nog niet. Rode JC heeft al weken financiële problemen. Door een tekort van 900.000 euro op de begroting van volgend seizoen dreigde een faillissement. Maar dat werd afgewend toen lokale investeerders zich garant stelden. Het weer vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en trekken soms stevige buien over... met kans op onweer, zware windstoten en in korte tijd veel regen en hagel. Tot die tijd kan het nog 28 graden worden. Vannacht zijn de meeste buien weggetrokken.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 And maybe there's a million people singing shoeshine blues to no one that they've ever met before. Indifference is a drug that I see people buy at the local store. Local store, you you you think a little. is ZFM.